Hij overleed daarna aan zijn verwondingen. De Britse premier Johnson noemt het een enorme schok. Well, I think all our hearts are full of shock and sadness today at uh, to the loss of Sir David de regering is op dit moment bij elkaar en ook de vlag hangt half stok. De dader is een man van 25. Hij is opgepakt. Het is niet bekend waarom hij de politicus heeft doodgestoken. in Twente kan het dit weekend lastig worden om een wattenstaaf door je neus te halen. Sinds deze week gelden er nieuwe regels voor de aanbieders van testen voor toegang. En twee grote partijen hebben geen toestemming gekregen om een teststraat te openen. Kan nog ongunstig uitpakken, want FC Twente speelt dit weekend thuis. En het is lekker nat en fris buiten, maar toch gaan een boel mensen vanwege de herfstvakantie er een paar dagen op uit. Deze dames vermaken zich prima op de camping. We, hebben net koffie gedronken We met, eh, koffie lekker appeltaart met slagroom. Lekker hier eh, op de camping. Vandaag meer dan 100 aankomsten, waarvan eh, ruim 30 kamperers. Mensen nog die zonder reservering binnenkomen. Dus het is eigenlijk gewoon een hele lekkere herfstvakantie. Het weer dan nog blijft droog en rustig vanavond. Het koelt af naar 4 graden. Morgen begint koud, maar de zon warmt de boel al snel op. Het blijft droog en het wordt rond de 13 graden.